Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er nu echt op dat we ook dit jaar geen Olympische Spelen hebben. Volgens een Britse krant heeft de Japanse regering dat besloten vanwege corona. Op dit moment geldt bijvoorbeeld nog de noodtoestand in Tokio door een uitbraak daar. De start van de Spelen staat nu nog gepland op 23 juli. De organisatie weet niks over uitstel en zegt dat het allemaal nog gewoon door kan gaan. De slachtoffers in de toeslagenaffaire stappen naar de rechter om een nieuw burgerservice nummer te krijgen. Hun oude nummer is bij allerlei instanties bekend en daardoor blijven ze maar als fraudeurs in de systemen staan. Ik kon de schuldhulp niet in om mijn schuld in onder te brengen omdat de Belastingdienst mij vier keer afgewezen heeft om een schuldhulptraject te volgen. Omdat u eh, als fraudeur... Omdat ik fraudeur zou zijn. Ik heb voor twee rechters gestaan. Ik ben naar huis gestuurd met het bericht dat ik fraudeur ben. In het centrum van Rotterdam is een straatrace gisteravond niet echt goed afgelopen. Een van de chasers botste op een auto die stond te wachten voor rood en die bleek drugs te hebben gebruikt. En terwijl de politie de schade afhandelde, klapte naast hen ook nog een auto tegen de stoep aan. Die automobilist stapte uit terwijl hij nog een lachgasballon in zijn mond had. Ook hij is opgepakt. En FC Groningen heeft het weer zwaar. De club had geldproblemen door corona. Er werden nauwelijks kaartjes, shirtjes en broodjes bal verkocht. Tot Arjen Robben bij de club kwam spelen. Mensen die gingen huilen, eh, er is vuurwerk afgestoken in de stad. Eh, ik geloof dat we 1500 seizoenkaart hadden verkocht binnen een halve dag extra. Ja, het is ontploft. Ja, dat, is fantastisch dat dat eh, allemaal gebeurt. Maar ondanks de seizoenskaartverkoop zit de club inmiddels dus toch weer in de knel. Spelers en medewerkers hebben al gezegd dat ze voorlopig een deel van hun salaris inleveren. Krijg je het weer nog, blijft op de meeste plekken droog vandaag en je ziet de zon ook af en toe voor een graad of 7.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 I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet, but you're taking this all too serious sleep. like a rug. Hot as Taki Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna talk about it? They damage like, like sirens. Oh. you in zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Slop wil dat de eindtoets in het basisonderwijs dit jaar wel doorgaat. Mocht dat niet lukken, dan krijgt een aantal kinderen mogelijk een lager schooladvies dan ze verdienen. Volgens de minister worden vooral kwetsbare kinderen dan de dupe. Google dreigt zijn zoekmachine af te sluiten voor alle inwoners van Australië. Heeft te maken met een nieuwe mediawet die boven de markt hangt. Daarin is opgenomen dat techbedrijven kranten en nieuwswebsites moeten gaan betalen voor content. En de onzekerheid over de Olympische Spelen in Tokio neemt toe. Volgens de Britse krant The Times heeft de Japanse regering achter de schermen al besloten... dat het evenement net als vorig jaar niet doorgaat. Het zou moeten beginnen op 23 juli. Het weer, wolken en zon bij 7 graden. Morgen mogelijk een winterse Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta sonar. a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te ya no habrá más amores. Eh. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno.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 La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita. can have the best of life. With all this, I'll give you uh, a uh, pure love that goes. En mi camino lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. butón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora pero le gustan los títeres huirleando motora. motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo.